Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een aantal Russen zijn gisteren in Iran terechtgekomen. Dat zeggen anonieme functionarissen binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het zou gaan om vier raketten die werden afgevuurd door Russische marineschepen in de Kaspische Zee. Die raketten vliegen onderweg naar Syrië over delen van Iran en Irak. De Russen spreken tegen dat raketten in Iran zijn terechtgekomen. Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten sneller terug naar het land waar ze vandaan komen, vinden Europese ministers van asielzaken. Die spraken in Luxemburg over een effectiever terugkeerbeleid. Als landen afgewezen asielzoekers niet willen terugnemen... zou gekeken moeten worden of hulp aan die landen moet stoppen... zegt staatssecretaris Dijkhoff. In Herengewaard onderzoekt de politie de dood van een baby. Het lichaampje werd vanmiddag in een tas op straat gevonden. De politie heeft nog niet gezegd of het een jongen of meisje is en weet nog niets over de doodsoorzaak. Buurtbewoners zeggen tegen RTV Noord-Holland dat het kindje ongeveer een jaar oud was. In Bulgarije zijn drie Nederlanders opgepakt die mogelijk op weg waren naar Syrië. Ze werden aangehouden bij de Bulgaars-Turkse grens. Van twee van de drie verdachten is de identiteit bekend. Van een jongen van 18 uit Almere en een meisje van 17 uit Utrecht. Een tattoo-conventie in Kerkrade is door de burgemeester verboden. Hij vreest voor vechtpartijen tussen leden van meerdere motorclubs. De politie heeft aanwijzingen dat clubleden op de tattoo-conventie afkomen. Het evenement zal worden gehouden in het stadion van Rode JC. Dan nog het weer. Op veel plaatsen bewolkt en wat motregen.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 over deze groep, Look. Want daar hebben we het over. Jump the Gun is een, nieuwe, een nieuwe band. Nou, tenminste, ze bestaan al sinds vorig jaar. En ik tweet op een gegeven moment, nou ja, aan het eind van de middag... Zo van Innercore Music brengt met Jump the Gun van Lok eh, een serieuze kandidaat voor Serious Talent en de wereld draait door. Nou, en wat gebeurt er? Ik krijg een eh, favoriete mededeling van 3FM Serious Talent zelf. Dus eh, nou, ik weet niet of ik wat voor elkaar gekregen heb, maar <laughs> het begint verdacht wel op te lijken. Wellicht dat dat weer enige soelaas biedt voor wat wij vanavond hier hebben. Namelijk Liebe en Ramon van Wolfie en Nomar. Dus eh, spits de oren 3FM als jullie eh, zitten te luisteren. Want eh, ja, we hebben nog talenten zat hier in dit, in dit land rondlopen. Ramon heeft nog een verleden en dat, dat hebben wij hier ook mee mogen maken met Reveler. Met, met, met Sven. Yes. Ehm, daar gaan we nu niet verder op in. Want uiteindelijk is, is nu dit het, het, nieuwe verhaal geworden. Yes. Ehm, waarin wees... Ja, want om toch even de, die vergelijking... waarin verschilt dat verhaal eh, met Raveler en dit? Voor mijzelf. Ja, nou ja, voor jouzelf, maar ook eh, met muziek. Nou ja, met muziek, ja. Uh, nee, dit, dit is hele andere muziek. Dus dat, dat allereerst. En, Was je daar ook aan toe om dat, dat ja, te doen? Ja, ja, en ook... Het is, het is allemaal wat... muzikaal staat het allemaal gewoon wat dichter bij mezelf. Hm. En wat anderen dat draaide om het hele rock-verhaal eh, eromheen. En dit is gewoon puur... Eh, ja, goede niet... goede liedjes schrijven. Ik ben geen rockster, nee. Nee. <laughs> Eh, en ja, dit is, dit, dit is, ja, dat staat gewoon dichter bij mezelf. Ja, maar, schrijf jij het liedje of doe je dat met z'n tweeën? Doen we, doen we samen. we dat doen we helemaal samen. Ja. Ehm, hoe ben jij dan met muziek in aanraking gekomen? Nou, ik, ik deed al best wel lang deed ik, filmpjes uploaden, mhm. covers. Dus op YouTube gewoon instrumentale tracks downloaden. En dan daarop ging ik dan eh, zingen. Ja. En dat zet ik dan online. En eigenlijk heb ik dat al, doe ik al jaren, gewoon voor de lol. En ehm, toen op een gegeven moment, toen, ehm, nou, om een lang verhaal kort te maken... op een gegeven moment was de behoefte daar om zelf te gaan schrijven. En laat Nomar op mijn pad komen en ik op zijn pad. Nomar? Nomar, ja. Dat is een eh, anagram van eh, <laughs> Ramon. Ja, nou, zo in mijn, hoofd, in mijn hoofd zeg <laughs> ik ook wel. Ik zeg ook wel Nums. Dus hij is gewoon... Hey, Nums. Dus dat is gewoon <laughs> Nomar. ja. Vanaf dag één al. Ja. En um, ja, dat, dat kwam, we, we de, doorkruisten elkaars eh, pad, zeg maar. En eh, toen was het eigenlijk, eh, na één liedje, of na één avond hadden we één liedje geschreven. En toen was het eigenlijk duidelijk van, die muzikale klik, die is er gewoon. Ja, chemie noemen dat met een mooi woord. Muzikale... Is dit, want ik zei net, en ik heb het ook geplaatst, ongedwongen en haast ook optimistisch <laughs> geluid laten jullie horen. Dat, dat vind ik ook wel iets, iets wat gezegd mag, mag worden. Want in deze tijden dat nou ja, ja. Poetin eh, stuurt een kruisraket en komt eh, per ongeluk foutje in Iran eh, terecht. Maar jullie trekken je daar helemaal eigenlijk op zijn plat Hollands gezegd helemaal geen reet van aan. we gaan gewoon lekker het optimistische geluid <laughs> verkondigen. Ja, dus, los van het feit, we vinden het natuurlijk heel erg. <laughs> ja, los daarvan. Want... Maar wij willen inderdaad een beetje de boel, ja, soothen up things. Dus we willen, een, beetje we willen een beetje de boel verzachten, zeg maar. En, en mensen een, een, plek bieden waar ze gewoon lekker kunnen relaxen. En gewoon waar ze zich eh, ja, chill voelen en, en mogen voelen. Dat, dat, kunnen we gebruiken, denken we. Ja, dat, dat denk ik ook. Ik denk dat de wereld eh, er alleen maar een stukken beter op eh, knapt. Als we dus uh, gewoon, jongens, van, <laughs> hey, God de grijpen en morgen weer een dag. Ja. En dan zeggen we weer, yes, we gaan er weer voor. <laughs> Ja, daarom. Ja. het, is, het, is, het is een mindsetting. Ja. Dat is tegenwoordig mhm. ook. klinkt dat ook een beetje door in jullie muziek? Zeker, dat is zeker. Wij gebruiken heel vaak het woord mindset. En, en eh, ja. Nou ja, ik denk dat dat wel de rode draad is ook van, uh, van het verhaal wat wij vertellen. Ja. Eh, is, hebben jullie er ook al enige... ja, succes is misschien een te groot woord. Maar begint het wel, beginnen jullie er wel al iets mee, mee te merken van... hey, dat wordt opgepikt, die muziek. Ja, bij mij hebben jullie van de zomer al meteen met Everybody. Ik denk, het lijkt, eh, we hadden Jack and the Weatherman, om maar eens wat te noemen. Dat zijn wel serious talent eh, geweest. Maar ik bedoel, ja. Eh, daar, daar was niet meteen weer even de overtreffende... Ik vind het de overtreffende trap. van, sorry Jack and the Weatherman, <laughs> maar... Everybody was voor mij eigenlijk... Ik vond het echt een zomerhit. Ja. Dankjewel. Nou ja, thanks. Ja, ja. Een, van, een van de twee. Hè. North, North Sea van Jeruzalem van Lid was er ook een. Die kwam pas... Ja eind augustus. Maar eh, dat vond ik ook een, eh, vond ik ook een echt zomers klinkend plaatje. Ja, ja. Oh, Risa is ook te gek natuurlijk. Ja, jij kent Risa, want ja. Dus, uh, dus, dus ze is hier ook geweest. de 30 april is ze hier geweest toen. Om vier nummers te spelen. Dus, maar dat, dat, dat, dat, dan denk ik van ja, en weer komt hij terug. Umberto heeft er gewoon niet op zitten letten. Dus, eh. <laughs> Nee, <laughs> dat is waar. Dat is waar. Maar we, we blijven gewoon eh, met eh, leuke dingen schieten. En dan komt binnenkort komt er weer wat nieuws uit. En dan gaan we gewoon weer hetzelfde Ja, en gewoon ook vooral mooie muziek maken. Weet je? wel. Dat is, wat komt er nog iets omheen? Sorry, want dit is even een microfoon. Daar zijn we wel mee bezig. Ja, ja. ja? dat is wel de bedoeling. Dus ja, want Everybody was inderdaad klonk heel klonk vol. Kijk, dit is natuurlijk zoals we het... een klein, een kleine setting, maar dan klinkt het ook al. Ik bedoel, bedoel, eh, eh, akoestisch is lekker dat huiskamersfeertje. Ja. Uh, gaan jullie dat ook doen, huiskamerconcerten? Dat Doton is er groot mee geworden, hè? Dus, Ja, toevallig kregen we een paar weken geleden de vraag om bij zo'n agency, zo'n hm. ja, zo'n man die gewoon een... heel veel huiskamersconcerten regelt. Mhm. Volgens mij heet dat... Ah, het is Sessions of iets dergelijks. Dat hebben we trouwens ook oh gedaan, oh, in de Tuin. Maar eh, dus, ja, hopelijk gaan we dit najaar en het voorjaar, komend voorjaar, gewoon ook eh, dat doen. Maar we hebben ons de afgelopen maanden hebben ons vooral gericht op het schrijven van nieuw materiaal. Want daar was dus ook wel, ja, daar is vraag naar. Dat is gebleken. En Everybody was eigenlijk een beetje om te peilen van, wil men wel meer? Ja. En dat, nou ja, pakte goed uit. Dus toen zijn we eigenlijk de zomer zijn we gewoon echt als eh, mallen gaan schrijven. En nu hebben we dus heel veel dingetjes. En ehm, mooie liedjes. En die gaan we dus... Ik ben nieuwsgierig. We gaan zo eh, weer even wat van jullie horen. Weer twee nummers. De laatste, dus eh, mensen die nu vanavond zitten luisteren... Wilfried Nomar zijn vanavond de gast. En mocht je nu nog net, dan ben je op tijd. Want ze gaan nog twee nummers spelen. Dus, eh, ehm, maar we hebben natuurlijk nog meer. Want ik zat een tijdje terug. eigenlijk aan het begin van dit jaar zat ik naar vrije geluiden te, te kijken... Eh, mede ook een beetje ingegeven omdat mijn plaatsgenoot René van Kolm... Eh, die is hier ook eh, geweest bij Alternative FM om iets te vertellen over zijn boek. daar zat een collega van hem aan tafel. Dat was Henny Vrienden, ook niet de eerste de beste. En die had toch gelovende woorden over My Baby. Over Cato van Dijk. Dat is ook weer een grappig verhaal. kom ik weer op Kato van Dijk, heb ik daar weer wat over te vertellen. Ik heb met Cato een kaartje geruild om eh, bij de EP-presentatie van uh, Marnix uh, te komen. En zij kon op dag 1 niet en ik op dag 2 niet, dus we hebben het omgeruild. Nou, die Cato van Dijk met My Baby was daar te gast bij Vrije Geluiden. En mede door Henny Vrienden kwamen ze dus eigenlijk weer ja, min of meer in beeld. En dit is die opname die ze hebben gemaakt in dat programma. En ik vind het ook een waanzinnige uitvoering is Uprising. klonk in het eh, programma van eh, de VPRO's Vrije Geluiden op 23 eh, februari van dit jaar. En uh, ja, uh, dit is voor mij de meest robuuste versie die ik ken van het nummer. ik blijf het ook, ook een fantastisch nummer vinden. Maar ze hebben al de hele wereld min of meer veroverd. met hun muziek. Uh, verbaast me ook niks als je 12.000 volgers op, op Twitter hebt. We gaan weer eens eh, kijken naar eh, de kant waar uh, Lieve en Ramon staan. Uh, Wulfie en Nomar met de laatste twee nummers. ga je een beetje zwaaien? Wat is, wat is er... Hi mom. <laughs> Hi mom. Hi. <laughs> nou, er staan twee webcams, hè, dus... Even een mama Daarom uh, staat er moeders te kijken en luisteren altijd. Hè? Ja. Dus, ah. zijn dat ook je, zijn dat jullie belangrijkste bondgenoten, fans, aanhangers, weet ik wel wat? Zeker weten. Ja. ja. Maar dat is goed. Eh, twee nummers, de laatste twee van vanavond. Laat ze horen. Welke zijn het? Ehm, de eerste is van Jason Mraz, Childlike Wildlife. Oh. En de tweede eh, is een wat rustiger nummer. Hij heet Lift You Up. Lift You Up. En dat is, uh, weer, een, dat is eigen nummer. Oké, laat, laat maar horen. guess I treat her right. I guess I treat her right more this time. And I try not to rely. I try not to rely on the perfect lie. Yeah. Well, I see no boundaries except for the ones I'm in. And I don't expect you to overcome them, for that's my job description. In a world of players and private eyes, unless you realize these, there's a whole lot that you could miss. Do you know which one I am? Uh, I am the cigarette smoking man. Say once an hour, I light the flower and burn, baby, burn. And when is it your turn? Lord, tell me when the sun goes down. Cause I feel much better than anyway. Well, I feel much better than anyway. Well, I'm feeling stoned. All alone at the microphone. Dressed as a black plastic rose. Or flowing at shoulders, knees, and toes. We dance, we play. We ran a rave. And I know we dance, we dance, we play. We ran a rave. childlike wildlife is flooring me, and I know this childlike wildlife is flooring me da da da da da da hey hey hey and do and do oh yeah. come on oh it's early in the morning the morning the morning in the morning late in the evening evening they kind of get to live with your breaking from the seriousness I try not to get disoriented oh haven't you too many up on my slide? Is it any wonder how I missed your your smile? Is it any wonder? Oh my God, oh my God, she said. Is it any wonder? Oh, well, is it any wonder how I did up to the pride All the pages laid upon the page Yes, wish that no one else but me could be accounted for. For this moment's sake, I do not become me. For path tunnels or straightaways. I do not watch it as nothing as I should. So instead, I sketch my life a comfortable creature, slow and beautiful. And I slow and beautiful. Ooh, the smells and the taste of the past night uh, were they still locked up in my gentle jaw? Not that I am wanting them to go, no, no, just that they are. And it's been flooring me, and it's been flooring me, and it's been flooring me. We got a child like wildlife that's been flooring me. Yeah. En het laatste nummer voor vanavond. Het eigen geschreven nummer van uh, en Nomer. Hier zijn ze nogmaals. dit kwam ook wel even binnen. Bij de laatste woorden uh, kwam, eh, kwam goed eh, binnen. Dus thanks guys. Was, was heel mooi, mooi gedaan. Thanks for having us. Ja, ja, ja, ja goed. dat waren ze, uh, Wulfie en Nomar. Maar we gaan straks nog even met praten nog, wat betreft hun muziek en hun ideeën, noem maar op. Maar we hebben ook nog een opname van enkele weken terug... Namelijk Southbound. Uh, dan was Joost en Roevaarda. Alle twee waren ze hier. Maar dit is onze eigen opname van Feathers. dan door Venus bedoeld. Het bloed in je gracht, dat je hartje verkoelt. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De voorstraat, mijn dorp. Hier ben ik thuis. heb ik mijn eerste jointjes gerookt. Eindeloos geboomd over de onzin van het leven. Nachtenlang gegeten, gedanst, gevreden en gerouwd. Mezelf en de wereld vergeven. Waar ik twee en drie oog achter de hele wereld heb ontmoet. Mijn straat vernielt zich keer op keer zoals ze dat al eeuwig doet. Want je heuvelig mooi, dat de Venus bedoelt. Het bloed in je grachten, dat je hart je verkoelt. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De Voorstraat, mijn dorp. Hier ben ik thuis, tussen lapjes markt en Tussen de witte vrouwen en de neuden. Wordt niet geluld, maar gewerkt. Je voelt de dynamiek. Waar jong en oud elkaar versterkt. Ja, daar, daar klink ik als muziek. Want je heuvelrug mooier dan door Venus bedoeld. Het bloed in je grachten, dat je hart je verkoelt. Utrecht, mijn stad waar ik borrel en bruis. De voorstraat mijn dorp, hier ben ik thuis. Met je heuvelig mooi, dat door Venus bedoelt, Het bloed in je grachten, dat je had je verkoopt. Utrecht mijn stad, waar ik borrel en bruis. De voorstraat mijn van de maan verliest. De voorstraat voor de nacht ontwaart. Nou, weer heel erg leuk. De muziekwereld blijkt weer heel erg klein te zijn. En, eh, want eh, er wordt eh, even bij mij iets ingefluisterd. Want, ik kijk even naar achteren. En, en Ramon die zegt... ja, Lars Hurks, die ken ik. <laughs> dus dat is, dat is wel... Ja, kom maar even nog even bij zitten. Want dat... pak, pak, pak microfoon 4 eventjes. Want... Eh, dit is ook wel een apart eh, verhaal. Ik, eh, ik ben bevriend met iemand uit, uit de buurt van Graven. of ze komt uit Graven. Daar heb ik op een gegeven moment een stukje over gezien. Zij had een stukje geplaatst over Fransen en Van Piekeren. Want zo heette ze toen nog. En, toen ben ik daar eens ingetoken. En toen denk ik, ja, maar dit is wel helemaal oké. Dus inmiddels zijn we weer goede vriendjes, zij en ik. En door dat verhaal ben ik ook aan het materiaal gekomen. Ja. En eh, nu eh, schijnen ze dus in de eh, samenstelling te spelen Johan Fransen, Hans Boosman, Jan van Biekeren en Lars Hurks. En die ken jij weer. Ja, Lars. Lars. Lars. Ja, ik, ik heb met hem mijn, mijn eerste studioklus die ik ooit deed. Dat is gelijk ook best wel heel tof geworden. Dat was een, een kinder... liedjes cd, een boek en een cd. En ik, Lars die, drumde daar en die produceerde dat ook. ja. Dat was eh, Rood Rood Mannetje van Jeroen Schipper. En dat, eh, dat is hartstikke goed gegaan. Dat is een grote hit op eh, YouTube onder de kids. En ja, eh, we hebben nog steeds contact gehouden. Lars die woont in Weesp. En eh, ik, ik, heb een tijdje in Muiden gewoond. we gingen af en toe eens lekker uh, eh, te ja, ja, ja, Lekker luisteren naar punkplaten. Ja, er is, het, is, het, is, dat, is wel heel erg leuk, zoiets. maar van piekeren, daar heb jij van gehoord. Je hebt hem net ook weer gehoord. raspende en een beetje de, de, de, de van de lage landen wordt hij ook wel genoemd. Dat is echt eh, laag. Ja, ah, ja. ik vind, vind het gek. Ja, ik vind het heel leuk. Ah, van Pieker is ook zelf onafvolgbaar. Dus wat dat er gaat... Eh, <laughs> In de breedste zin van ja. nou, geldt ook voor een andere bekende van jou die ik nu klaar heb staan. Larissa. Ja, die is ook onafvolgbaar, hè? Die is ook uh, gek. Ja, die is heel goed bezig. En prachtige muziek, zeker. Heb je de nieuwe clip al gezien? Vandaag online gekomen. Ja, ik heb er ook meteen eh, een hele slinger en een snok aangegeven. En eh, ja, eigenlijk is alles wat zij eh, op dit moment aanraakt. Ja, jij, bent, jij bent heel erg fan, hè? Dus ja, dat, dat, is te gek. Ik, ik, ik, heel leuk. ik, vind dit gewoon zulke waanzinnige, waanzinnige muziek. Ook zij zou gewoon in aanmerking moeten komen voor iets op, op een van de landelijke zenders. Daar is overigens al geweest, hè? Bij BNN is het That's Live. Yes. Het is al geweest. Ja. En eh, in Nashville komt ze nog wel eens, eh, als ze nog even wat liedjes, eh, onlangs nog weer geweest. Ja. Dus, dus ja. ja, ze is actief. actief. De, nieuwe, de nieuwe Girusa, hier is Favorite Memory. Stuck between, is this real or am I And I think I feel you breathing. And every part of you is in this place. You are here, but still so far away. Please stay. this morning. try see Ray Benz. En Ray Benz heeft een, eh, een, nummer geschreven over de vluchtelingenproblematiek. En dat was dit nummer, What's Going On. En hoe ben ik eraan gekomen? Via een eh, muziekpromotiebedrijf in Helmond. Die hebben dat, eh, dat album van, van de week opgestuurd. Of twee weken terug. En zo kwam ik op een gegeven moment op dit verhaal terecht. Favorite Memory daarvoor met Jeruzalem. Een goede bekende van Ramon. En uh, Lieve is inmiddels ook even aangeschoven. Want we, gaan, eh, we gaan jullie uitzwaaien, jongens. Want ik vond het hartstikke leuk dat jullie geweest eh, waren. Insgelijks. Al, was het, al was het alleen maar omdat, omdat we iets met Everybody hebben. En dat gaan we volgend jaar gaan we kijken of we hem nog een keer... en dan, dat we er dan echt een zomerhit van kunnen maken. Dat, dat zou wel mooi wezen. Maar we zijn natuurlijk ook nieuwsgierig naar jullie nieuwe materiaal straks. Ja, sowieso. Zijn we, we zijn in de... Nou, bijna afrondingsfase van de productie. Ja. En eh, nou ja, we kunnen nog niet heel veel zeggen, maar het gaat binnenkort wel een keertje uitkomen. Ik eh, ben heel nieuwsgierig met wat, uh, wat, ja, wat wij zeggen, Lieve. Ja, mocht je nou denken van dit vind ik leuk klinken, de luisteraar natuurlijk. Ja, ehm, ga even naar onze Facebook, want wij willen heel graag de 500 likes aantikken. En ehm, daar hebben we er nog 100 voor nodig, geloof ik. Ja, ja, iets meer dan 100. Ja, iets meer, ja. Als, als, als, dat, als jullie dat willen, heel graag. <laughs> Help ons ook naar die 500. Ja, want, wij zitten op, eh, op ongeveer 400. We hebben er ongeveer 60 nodig. Dus, eh, dan dus gaan we elkaar helpen. Dan gaan we <laughs> elkaar eens even fijn eh, op je juinen. Dat lijkt me een goed idee. En Monique Gerritsen, die ook zit te luisteren, zei... Jullie waren super! Woehoe! Nou, dat is... Dank. Dus eh, volgens mij een eh, goede bekende van... dat eh, is mijn, mijn lieve vrouw, ja. Ah, <laughs> dus ja. is een full support. Ja, altijd. Gaat ze jou ook straks morgenochtend om 4 uur half 5 kietelen? Is echt uh, nou, lieve. Het is dus heel lief. Het is echt heel schattig. <laughs> Weet je wat ze doet? Ze, ze, voelt zo met me mee dat ze dus ook echt opstaat. En dan voor mij, dus om 5 uur s ochtends, ja. pakt ze fruit. En dat stopt ze dan in de blender. En dan gaat ze voor mij een fruitsapje <laughs> maken. Wauw zodat ik de dag doorkom. En dan gaat ze met mij samen ontbijten en koffie drinken. Dus die liefde, die liefde die zit heel diep. En dat laatste liedje trouwens, wat je hoorde, heb ik ook voor haar geschreven. Daarom vond ik het ook zo'n goed nummer. Denk en ik, eh, ik denk, eh, dus Monique, als je zit te luisteren, eh, het, goede, het goede nieuws is, ook ik vind het een goede song. Want het kwam echt gewoon met, met zoveel bezieling. En ik denk dat dat ook de bedoeling is van muziek maken. Jongens, hartelijk dank voor jullie komst. En eh, lieve, veel, uh, veel succes morgen met eh, de, nieuwe werkdag. <laughs> Ik, Als ik om vijf uur, dan zeg ik... oké, ik draai nog een keertje om. En dan, maar ik ben ook aan het werk. dus, dus <laughs> goed, jongens, dank jullie wel. En dat waren ze, Wilfie en Nomar. nog één ding. Wanneer gaan jullie nog optredens doen? Nog? Ja, wij spelen 29 oktober in Amsterdam. We hebben een showcase, showcase in de Hutspot. Ja. Het is een hele hippe tent. En wij... Ja, we hebben eh, getekend met eh, Massive Music. Massive? Oh, Massive Talent. Eh, dat is van Massive Music. En uh, we spelen daar dan een avond. Sarah Jane die speelt daar, een uh, toffe zangeres. En wij en, en, en nog iemand anders. En eh, we gaan daar een nieuwe liedje spelen samen met ons, uh, nou onze live set is dat dan, samen met onze producent Jens Munnik erbij. Kijk, dat is helemaal mooi. Dan wordt het een vol geluid. Ja, het wordt zeker een vol geluid. 29 oktober noteer het, dat is eh, over drie weken vandaag. Yes, donderdagavond. Ja, Jongens, veel succes en dankjewel. Dankjewel. dankjewel. Eh, dat waren ze, Wilfie en Nomar. Eh, nog onze muziek die we nog hebben staan hier is eh, Hidden Run van Yellow Grass. Ook heel erg leuk, want ze zijn vorig jaar geweest hier bij ons. En dit komt van dat laatste album wat ze hebben uitgebracht. Ook gefinancierd door middel van crowdfunding. as calm as a tree As clean as a book Like a killing spree Like an ice cold simplest of plans. Yeah, he is the man who knows he can point out the flaws, point out the flaws. We lie here in the dark, cannot see our past. If ever this day dawns. of Yeah, he is the man who knows he can point out the flaws, point out the flaws. He is the man who knows he can point out the flaws at the simplest of plans. Yeah, he is the man who knows he can point out the flaws, point out the flaws. Like the clockwork of the slowest machine, like the gunshot touch of an eye. The final plea. And the sufferings of blind. He is the man who knows he can point out the flaws of the simplest of plans. Yeah, he is the man who knows he can point out the flaws point out the flaws. Yeah, he is the man who knows he can point out the flaws of the simplest of plans. Yeah, he is the man who knows he can point out the flaws met Clockwork.